12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Acties van VVD en PvdA vergaderen sinds vanochtend over het concept regeerakkoord. De partijleiders Rutte en Samsom werden het de afgelopen dagen eens... en de fracties krijgen nu de gelegenheid om te zeggen wat zij ervan vinden. PvdA-leider Samson zei dat hij trots is op het resultaat... en dat de bespreking in de fractie een spannend moment is. Het PvdA-congres, waarin de afspraken moeten worden goedgekeurd... is waarschijnlijk zaterdag. Advocaat Bram Moskovic heeft een schikking met de Belastingdienst getroffen. Belastingdienst had Moskovic vanwege belastingontduiking zo'n 4 ton aan boetes opgelegd. Over de hoogte van de schikking doet Moskovic geen mededelingen, eigen zeggen volgens afspraak met de fiscus. Personeel van Rijkswaterstaat is weer aan het werk gegaan in de zogenoemde triltoren. kantoorgebouw langs de A12 bij Utrecht dat in juni werd ontruimd omdat medewerkers het voelden trillen. Na onderzoek bleek dat de trillingen werden veroorzaakt door de bak van de glazenwasser. 600 medewerkers zijn aan het gebouw weer aan het werk gegaan. De rest van het personeel kan waarschijnlijk begin januari terug. Israël heeft vanochtend luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Er werd een raketinstallatie getroffen en twee andere terreurdoelen, meldt het leger. De aanvallen volgden op raketbeschietingen vanuit de Gazastrook op Israëlisch grondgebied. Donderdag werden Hamas en Israël het nog eens over een staakt het vuren. Gisteren werd het informele bestand ook al gebroken. Tijdens de Donorweek hebben ruim 28.000 mensen zich aangemeld als nieuwe donor. Vorige week werd op allerlei manieren campagne gevoerd om mensen ertoe bewegen zich te laten registreren. In totaal besloten ruim 38.000 personen zich aan te melden. kwart van hen vulde in dat ze donor willen worden. Bijna een vijfde heeft laten vastleggen geen donor te willen zijn. De rest laat de keuze aan de nabestaanden. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het is 7 tot 11 graden. Morgen een enkele bui, maar ook zon. Dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag...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 En wij gaan weer lunchen. rood mee, geen dag <laughs> mee. Ja. Het is weer zo'n dag, hè? Ja, het komt zeker dat het regent. Dat zal best. Goedemiddag, luisteraars in Zandvoort. Het valt me mee, het eh, viel mij op dat ik bij het betreden van het dorp... Eh, nog wat alcoholdampen zag. <laughs> het was gisteren een rondje dorp en eh, nou, ik heb de foto's gezien, maar ja, het was zeer geslaagd, geloof ik. Nou, ik las wel dat ook bepaalde cafés zich niet zo aan de regels hadden gehouden. Oh. Dat, er, dat, er, maar een paar waren die het eigenlijk volgens de regels deden... met een opdracht en een hapje en zo. Las ik hoor, las ik. Wat, wat wat zijn regels als er geen mensen zijn die ze overtreden? Dan hebben, hebben regels ook geen nut. Nee, maar kijk, het is natuurlijk wel zo, als je zoiets organiseert en, en, je, en je, doet eraan mee, dan moet je je gewoon conformeren aan hoe het in elkaar zit. Dus eh, de kroegen die meedoen, eh, de zaken die meedoen, moeten gewoon zorgen voor een hapje. Die moeten zorgen voor een opdracht. Het gaat niet alleen maar even een groep mensen binnenhalen en dan zuipen. En eh, na een biertje of een drankje zeggen, nou weer wegwezen. Want eh, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar goed, ik was er niet bij, dus... Eh, ik heb sowieso al een hekel aan dus, eh, het lopen, dus uh, laat daar... <laughs> nou ja, misschien kunnen ze voor de volgende keer ook iets als een paardentram of zo eh, inhuren. Nou, dat vond ik wel een goed idee in, in Haarlem bij, bij de brandslang. Die, die ja. paardentram, dat vond ik echt een gek idee. Helemaal te gek. Uh, aan boord en zo, ja, dat, dat was het wel, vond ik wel. Maar goed, het zag er leuk uit. De foto's waren eh, zeer om, eh, leuk om aan te zien. Ik me trouwens wel op dat eh, Jan Joop van Hes van bepaalde dames wel extra veel foto's had. <laughs> viel, viel me op hoor. Nou ja, dat is logisch hè. Sommige mensen zijn nou één keer uh, fotogeniek. Lacht lag dit meer in de kleding, denk ik. <laughs> Goed, oké jongens, we gaan weer lunchen. Het is, eh, de nieuwe week is weer begonnen. We gaan weer op naar het volgende weekend. En eh, afgelopen eh, zaterdag zijn er ook door heel veel mensen Halloween gevierd en zo. Wat eigenlijk niet kan natuurlijk. Dat is typisch weer iets van... net als met carnaval. Hè. We gaan het gaan een feest aanpassen aan, aan onze, onze eigen dingen. Ik bedoel, eh, Halloween is toch 31 oktober? Of ben ik nou eh, ben ik gek? Ja, nou dan gaan ze dat op 27 oktober al vieren. Dat kan natuurlijk niet. Oké, nou, eh, Halloween dan maar. typische Halloween plaat dit hoor. Uh, Ozzy Osbourne, oftewel Black Sabbath. En dat, dat heet eh, Paranoid. Jawel, oké. Ehm, ja, ehm, oké. We gaan door met eh, die prachtige single Wereldorkest. want ik blijf dan maar een beetje aandacht voor vragen voor het... want het, het wordt in zijn voortbestaan bedreigd door intrekking van allerlei subsidies. En vandaar dat er een stichting is die heet Vrienden van het Metropoolorkest. En daar kun je lid van worden, 35 euro per jaar. En het heet metrofriends.nl. Daar kun je jezelf aanmelden. Kost 35 eurotjes. En dan eh, word je een beetje op de hoogte gehouden van concerten. Je kunt ook waarschijnlijk korting krijgen op kaarten voor, het, eh, voor concerten van eh, Metropool. En je krijgt als tijdelijke actie nu een hele leuke cd erbij... met allemaal live-opnamen van het Metropool Orkest. En ze hebben ook een mooie single uitgebracht... met allerlei bekende Nederlandse artiesten erop. Zoals, zoals daar zijn. bijvoorbeeld... Eh, even kijken. Celia Rombly, Treintje Oosterhuis, Leon Meijer, de 3 J's, Jennifer Eubank, eh, Rutje Kot. Eh, Paul de Munnik, Jovanka, L.A. E, The Voices, Hint, Gladys Grace, Karin Bloemen en Lee Towers. Die hebben gezamenlijk met het orkest een hele leuke single gemaakt. En die heet Wereldorkest. En die draai ik gewoon als promotie voor dat prachtige doel. Want het beste orkest van Europa op het gebied van jazz en lichte muziek en pop... moet natuurlijk gewoon in stand blijven. Eerst die hele club artiesten met het Metropoolorkest. En het heet Wereldarmband. Wereldorkest. Wereldorkest. Je woorden missen doel, ze lijken krachteloos geworden. Jouw lege handen zwijgen bij gebrek aan een verhaal. Zien ik meer hoe je het warm zou kunnen krijgen. Ze spreken nog altijd, maar in een onbekende taal. Je blijft steeds vaker stil uit angst om niemand te bereiken. Je zou wel willen schreeuwen, maar het vind je nog gehoord? De wereld maakt je moe je durft er niet meer naar te kijken. En de zwijg je van de daken, want je stem dringt toch niet door. is dat werkelijk alles kan. Eh, Within Temptation spelen is... of dat het nou met Frans Bauer spelen is, het maakt helemaal niks uit. Dit orkest kan gewoon alles, of het nou jazzmuziek moet zijn... popmuziek of wat dan ook. Het is gewoon een van de beste orkesten van de wereld. En dat moet gewoon blijven, want het dreigt weg te gaan... door middel van eh, bezuinigingen. En eh, wat de bezuiniging betreft, dames en heren... ja, ik heb gehoord dat broekriemfabrikanten topdagen draaien op dit moment... omdat ze wel weten dat er heel wat broekriemen zullen worden aangehaald... En die zullen dan weer breken. En dan, uh, ja, dan heb je nieuwe meer nodig. Ja, dat gaat dan helemaal zo in deze, in deze, in deze wereld. Goed, eh, een nieuw singeltje heb ik eh, gevonden. En dat is een heel leuk, heel leuk plaatje. Het, het, is van Passenger. En dat nummer dat heet Let Her Go. Is mooi hoor dit. Is gevoelig. Passenger. Australische singer-songwriter.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 Passenger is het. Is, het zijn een, eh, wat is een, eh, een eh, Australische singer-songwriter. En, en het is de klapper van de week in de, in de, in de, officie, in de, in de mega top 50 of zo geloof ik. Kwam hij binnen op drie. Prachtige plaat overigens. En, en ik vind het een leuk liedje. Ook dat nog. Ja, ik vind het ook een leuk liedje. Ja. recht tegenover mij kijken of, of, of dit herkend wordt. Daar ben ik nou wel benieuwd naar. drift away into the night. andere zaken bezig. Ronnie James Dio was dit. En, uh, nummer heet Wonder World. Prachtig mooi nummer. Het komt van een eh, hele mooie cd. het is afkomstig van een uh, vierdelige cd-serie, dames en heren. Uh, het is niet een, eh, een boxje met vier cd's, of vier aparte doosjes, maar dat maakt niet uit. het was een serie die heette Super Hits of Rock. en er staat zeer duidelijk bij 1965 tot en met 1979. Nou, dat is volgens mij ook precies de goede periode waarin alles gebeurde. Ehm, althans, qua ontwikkeling. Ronnie James Dio was dat. kun je daar iets meer over vertellen? Jij weet er alles van. Jij bent hier de rockbitch. Kom op nou. Ronnie James Dio. <clears throat> Eh, ja, daar kan ik wel het een en ander over vertellen. Ja, niet te lang. Twee, één minuut. <laughs> nou, hij is onder andere bekend geworden door eh, de hit van Roger Clover. Waar hij dus eh, de zang op doet. Ja. Hij, hij, is nog een tijdje leadzanger geweest bij Deep Purple. En in de latere band van uh, Richie Blackmore, Rainbow, dan had hij ook een leidende rol. Hij is ook nog een tijdje uh, Ozzy Osbourne opgevolgd bij Black Sabbath. Oké, maar hij leeft niet meer helaas geloof ik. Hè? Hij is al uh, hemelen. Ja, hij, dat is al een aantal jaren terug. Oh, Ik weet de datum niet zo precies meer. Nee, het maakt niet uit. Dus die zit ook in de Band of Heaven in ieder geval. Eh, Ronnie James Dio. Het nummer, weten. Het nummer dat heet, uh, dat heet eh, dus Wonderworld. Dat is erg mooi. Komt dus van die cd Super Hits of Rock. 1965-1979. Vierdelige uh, eh, verzamel-cd-serie. Er staan echt hele mooie dingen op. Ik ga er nog meer van draaien. Wordt wel leuk. En eh, dat eh, nummer waar hij dus van Roger Glover gezongen is natuurlijk het bekende Love Is All. Dat, dan weet u dat ook weer. Bent u weer geheel op de hoogte. Dit is de nieuwe van Gotje. Hoop ik. Als hij het doet. Ja. Je kent hem nog van Somebody I Used To Know. Maar dit is zijn nieuwe plaats. die platen die zo plotseling afgelopen zijn. Daar heb ik echt een hekel aan, die platen. Maar goed, maar ja, het is wel weer een apart eh, plaatje. Die man maakt toch wel heel aparte muziek. Gotcha! We kennen hem natuurlijk allemaal nog van de, van de hit van het jaar 2011. Somebody I Used To Know. En ehm, dit nummer, dat heet Save Me. Ja, zo heet het. Als het ware. Het weer in Zandvoort. Ja. Nou, we hebben het al eh, gezien en eh, enigszins ondervonden. Het is een eh, regenachtige dag. En er kunnen fikse buien vallen. Af en toe met, kan met wat onweer ertussen. De wind is matig, krachtig. Uit het zuidwesten kracht 4 en het wordt maximaal zo'n 10 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt, temperatuur 11 graden en de wind neemt af naar matig kracht 3 uit het westen.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 Elke vrijdagmiddag bij uh, George van Dam. Dus. Goh, wie zou dit nou zijn? What if it rains? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why she makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there. This love of mine, my Valentine. it rained, we didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. cd Kisses on the Bottom van Paul McCartney... was dat natuurlijk het prachtige, door hem zelf geschreven eh, liedje My Valentine... in de, ja, natuurlijk in de stijl van, eh, eh, van, van, van, van, van, het American Songbook. Prachtig mooi, dat wel. Paul McCartney dus en My Valentine. Ja. Yeah. Het zijn de drie J's en het heet Geef mij een naam. de hoogste macht, het begin, de eerste zin. Ben verslagen, weet vermoord, altijd weer het laatste woord. Ik splijt de spanning. CD of tour, weet ik veel. Eh, samen met Elsie de Waal was dit. Samen met de drie G's dus. En een eh, heel mooi, geweldig liedje. Ja. Wat dit is, begint heel mysterieus. Denk niet dat er iets mis is met uw radio. Want dat is niet zo. Ja. Het weer is een beetje slecht. En het klinkt mysterieus. Ja. Luister. En huiver. Want ah. de engel is gekomen. De engel. De engel is gekomen. Leg u vast potlood en papier klaar. Want hierna komt het recept van de dag. is een vreemde dag met onbestemde kleuren. De wind is stil, de wereld wacht op wat er gaat gebeuren. Er komt een loper aan met vleugels aan zijn voeten. Hij schreeuwt maar is niet te verstaan. Wat zou hij van ons moeten? Zeg you for my dat nummer. Jawel. En, eh, ik had u een recept beloofd, maar ja, het ging even mis met die cd van Boudewijn de Groot. En dat is een beetje jammer. Ik ga dat nummer wel even opzoeken, want ik wil dat toch wel een keertje laten horen. Het is veel te mooi. Ehm, in ieder geval, dit heet een Knockout En wat krijgen we nu? Ja. We zeggen wel steeds de kok van de week, maar... Nou, het is meer het recept van de week, Ja, moeten we ook maar veranderen. Ja koks die laat het toch niks van zich horen. De kok van de week. Met een recept dat je thuis kunt maken. Met deze week... Ja. Precies, en deze week is dat een broodje overvol. Wat? Een broodje overvol. Een broodje overvol? Ja. En eh, daar heeft hij voor nodig. Twee afbakpistolets, 400 gram runde gehakt, twee shallotjes, een teentje knoflook, een geroosterde paprika, eh, champignons, peper en zout uit de, uit de molen, cayennepeper, olijfolie en een zakje gratineerkaas. En de bereiding gaat als volgt. Eh, de oven voorverwarmen op 220 eh, graden. Uh, shallotjes snipperen. Teentje knoflook, pellen en snipperen, uiteraard. Champignons in kleine plakjes en even aanbakken. Geroosterde paprika in kleine stukjes snijden. Je bakt de broodjes af en als ze klaar zijn eh, in de lengte opensnijden en het, eh, de warme binnenkant een beetje indrukken zodat je een soort kuiltje krijgt. En eh, de rest van de bereiding gaat als volgt. Een beetje olijfolie in de pan fritten, ui en knoflook op matig vuur even glazig bakken. Vuur wat hoger zetten en het gebak erbij doen en rullen. Peper en zout toevoegen. En als het gehakt een beetje bruin begint te worden, doe je de champignons en paprika erbij. En dat nog even met elkaar goed doorbakken. Flink wat cayennepeper eroverheen strooien. En eh, vervolgens de opengesneden broodjes in een ovenschaal leggen. Het gehaktmengsel erop doen en de gratineerkaas erover strooien. In de oven zetten en eh, de kaas even laten smelten. Dat duurt ongeveer vijf minuten. Eet u smakelijk. We gaan op naar het nieuws en het weer is tegenwoordig mode geloof ik om platen met een beetje onweer of eh, slecht weer te laten beginnen.